Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Een Amerikaanse vrouw van 38 klaagde Britse prins Andrew aan... omdat hij haar meerdere keren zou hebben misbruikt. Dat gebeurde volgens haar toen ze minderjarig was... onder meer op het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein in New York. Andrew was een vriend van Epstein. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds vast op verdenking van kindermisbruik. Ook zou hij een netwerk hebben opgezet voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. De software die Apple gaat gebruiken om iPhones te doorzoeken op kinderporno... zal volgens het bedrijf niet gebruikt worden voor andere doelen. Volgens, privacy, volgens privacydeskundigen kan de software worden gebruikt... om mensen die kritiek hebben op de overheid op te sporen. Maar Apple zegt niet in te gaan op regeringsverzoeken... om iPhones te doorzoeken op andere zaken. In Guinea in West-Afrika is iemand overleden aan het zeer zeldzame Marburg-virus. Het virus zorgt voor zogeheten hemorragische koorts, waardoor bloedingen kunnen ontstaan. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden. Tegen het Marburg-virus zijn nog geen medicijnen of vaccins. En bij een zwaar ongeluk op de A4 is een motorrijder omgekomen. Het ongeval gebeurde rond kwart over elf vanavond... ter hoogte van het Prins Klausplein bij Den Haag. Volgens de politie waren er meerdere voertuigen bij betrokken. Getuigen zeggen tegen lokale media dat de motorrijder met hoge snelheid tegen een busje reed... waarna de motor werd gelanceerd naar de andere kant van de snelweg. Onder meer de brandweer, een ambulance en traumahelikopter zijn ter plaatse. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.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 Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon. het is jouw moment. Dus ga nu maar staan. me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij.